Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen koning, klanten en duiven brengen vrij. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog, mijn hok is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een aap op mijn vogels, mijn doffers zijn buitengewoon. Zie ik mijn koppels zich sierlijk verheffen, volg ik hun vlucht met plezier keren ze stuk voor stuk weer op het platje terug. Ja, dan heb ik veel plezier. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Moeder de vrouw zegt je koestert je duiven, of het je kinderen zijn. Dan zeg ik schatje, jij koestert je plaatjes, dat vind jij toch ook mieters fijn. Ach, je hebt gelijk, zegt ze, laat me maar praten. Ik weet het zo goed, beste man. Als je geen kinderen hebt, zoek je wat anders, waaraan je jezelf geven kan. Zit ik op een duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan fruit ik een aardig liedje en mijn duiven op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen